Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De werkloosheid stijgt volgend jaar iets minder hard dan geraamd, dat zegt het Centraal Planbureau. Het CPB denkt nu dat door het derde steunpakket de werkloosheid volgend jaar vlak onder de 6 uitkomt. Vorige maand was de verwachting nog 6,5 Als er een tweede coronagolf komt met ook weer een lockdown, dan stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 8,5 in de macro-economische verkenningen van Prinsjesdag staat verder dat het CPB verwacht dat de economie krimpt met 5 en dan volgend jaar weer groeit met 3,5 en dat is ietsje beter dan verwacht. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben verschillend gereageerd op de troonrede. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff is optimistisch. Hij vindt het beter nu veel geld uit te geven om straks de echte crisis te kunnen remmen. D66 is blij dat de koning vanmiddag stilstond bij racisme en discriminatie. PvdA en SP vinden dat het kabinet meer moet investeren in salarissen voor zorgpersoneel. GroenLinks wil dat er meer geld gaat naar de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Forum voor Democratie doet het kabinet juist te veel aan verduurzaming en klimaat. Morgen gaan de partijen met elkaar in debat in de Tweede Kamer. Het kabinet is onvoldoende transparant over de kosten van de coronacrisis. Dat vindt de Raad van State. Volgens het adviesorgaan zou het kabinet duidelijker moeten zijn... over wat de miljardenuitgaven betekenen voor de volgende generatie... en voor eventuele lastenverzwaring in de toekomst. Volgens de Raad van State is het begrijpelijk dat de staatsschuld nu oploopt... tot boven de grenzen van de Europese begrotingsafspraken. Maar moet wel snel duidelijk worden hoe dat weer wordt hersteld. En het weer, het is zonnig en droog. Het wordt 26 graden op de Wadden tot lokaal 34 in het zuiden. In de beeld was het vanmiddag 30,1 en daarmee de warmste dag ooit warmste Prinsjesdag ooit gemeten. Morgen wolkenvelden, afgewisseld door zon en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zurich. rijdt langzaam tussen Den Hoever en Kornwerder Zand over 8 kilometer. De N197 Heemskerk-Beverwijk.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 Wherever mami, move it on me. Eh. Saco dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Ah. Where you wanna go? What interest ya?